Geldt dat voor iedereen? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Is er geluid? Oké. Okay. Uh, eh, uit respect voor mensen die op tijd zijn, zal ik inshallah ta'ala beginnen. Ehm, ik begin eerst zoals altijd met het huiswerk dat ik vorige keer heb opgegeven. En dat was een beetje kort. De vraag was dat je drie zinnen maakt. Deze zinnen moeten een fi'al, een fa'il in een maf'ul bihi bevatten. In de eerste zin moet er eh, moeten de fi'al daarin fi'al madi zijn. In de tweede fi'al mudari' en in de derde fi'al amr. Dus ik geef het woord aan jullie. Wie wil even antwoord geven? Broeder Abdullah, tafaddal. أكل خالد of خالد خالد البلح أكل خالد البلح أكل فعل ماضي أحسنت خالد فاعل يا خفذر verder. Als je Arab wil doen, inderdaad fa'il, maar dan, hoe moet fa'il altijd zijn? Ik, was het vergeten. Allahu Akbar, mansoob. <clears throat> Nee, niet mansoob. Wie kan hem even helpen? Hoe moet... Oké, als het niet mansoob is, dan moet het marfa zijn. Ahsend <laughs> naam. Nou. Marfa. Akala, fi'al madi, خالد فاعل مرفوع انضردات البلح مفعول به انضن هو إيش مفعول به altijd منصوب يا مفعول به منصوب برودر عبد الله فتبتكت مرفوع فتبتكت مرفوع op een oe eindigen accent na. Dus een damma aan het eind. Dus om het compleet te maken zeg je Khalidun fa'il marfu' بالضمة الظاهرة في آخره أحسنت نعم ضمة Nee, niet dammateen. Hoeft niet twee te zijn. Als je zegt dammateen, dat betekent twee dammas. Eén is genoeg. Als er maar één is, is genoeg. Dus één Dhamma is genoeg. Eh, en mansub, ja het klopt, het, is inderdaad twee mas. Maar als je zegt maar voor, dan zeg je bij dammati al ratifi fi akhirihi. Met één damma. Niet met die twee dammas. Want het kan zijn soms dat er maar één damma eh, is. Zijn. Ja, in dit geval is het dus twee. Ehm, en wat betekent mansoob? Wat is de betekenis van mansoob? Op a eindigen. En dat heet, hoe heet die a? Dat is een streep, een rechte streep boven de letter. Alaikum Fatha, ahsant. Naam. Dus als je het compleet wil zeggen, dan zeg je Al-Balaha maf'ul bihi mansoob bil fathati zahirati fi akhirihi. Naam. Uh, nu mag jij ook de betekenis ervan uh, plaatsen. Wat betekent akala Khalidun al-balaha? Khalid at dadels. Ja, en dadels, wat voor dadels zijn dat? Dadels die... Wa alaikum assalam wa rahmatullah. die nog niet rijp, helemaal rijp zijn. Ahsend, ja. Tayyip. Geef ik het woord aan broeder Metsal. Barakallahu fiek, Aghi Abdullah. Goed antwoord. Eh, we blijven... Nee, eh, hoe ga ik het doen? Nee, ik blijf nog bij broeder Abdullah. uh, nu mag jij uh, de tweede zin geven met fi'al mudari' erin. Tfaddal. أخي عبد الله يحفظ علي الدرس يحفظ علي الدرس أحسنت heel goed. Je mag doorgaan. إعراب يحفظ فعل مضارع نعم علي يحفظ فعل مضارع علي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره je mag doorgaan بالضمة en dan in plaats van die drie puntjes بالضمة Oké, okay, ik zal het even voor je opschrijven. Bid dammati Allah hirati fi akhirihi. بالضمة الظاهرة fi آخره is het duidelijk dus aliyun فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة نعم آه، الدرس إعراب فن الدرس مفعول به منصوب بماذا what is taken from نصب بالفتحة نعم بالفتحة en بالفتحة الظاهرة في آخره heb je zeker gekopieerd نيت. <laughs> meer als je ja zegt. <clears throat> Eh, heel goed. Twee goede zinnen. Met fi'al, fa'il en maf'ul De eerste zin met fi'al madi. De tweede zin met fi'al mudari. En nu mag jij de derde zin doen. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Dus fi'al amr. Iqra Mohammed kitab. hier wil ik even dat jij het zelf opschrijft hoe je het uitspreekt. Schrijf even in het Nederlands hoe je deze zin uitspreekt. tot dan? trouwens, de eerste, de tweede zin, Yahfadu Aliyun ad-Darsa, dat betekent dat Ali zijn les leert. Iqra Muhammadun kitaba. Iqra Muhammadun kitaba, heb ik geschreven. En wat is de betekenis daarvan? Schrijf even wat de betekenis van Iqra محمد كتابة lees het boek, lees boek Mohammed. Dus je vraagt aan Mohammed om het boek te lezen. Klopt dat? Je vraagt aan Mohammed om het boek te lezen. Omdat het ammer moet zijn. Oké. Okay. Uh, goed. Maar uh, dan moet je het niet op die manier doen. Je moet zeggen, want je praat tegen Mohammed en je zegt tegen, eigenlijk tegen hem, lees het boek. En als je de naam Mohammed wil vermelden, dan zeg je, O Mohammed, lees het boek. Of, lees het boek, O Mohammed. In het Arabisch zeg je dan, Iqra il يا ja Mohammed. Ik wilde eigenlijk niet zeggen, ja? Ikra كتابك ja Mohammed. Dat is beter. Naam. Ikra كتابك ja Mohammed. Het kan wel, dat is juist goed. De eerste zin, die klopte niet. اقرأ كتابك يا محمد Of je kan volstaan met اقرأ كتاب الكتابة اقرأ الكتابة is voldoende. Want je hebt het tegen iemand die jou hoort, in dit geval Mohammed, En het is niet eh, noodzakelijk dat je zijn naam noemt. Je zegt tegen hem, lees het boek. Dat is voldoende. Iqra al-kitaba. Of iqra kitaben. Iqra il-kitaba. Ja? Eh, dus, je zegt het volgende. Ik zal het even opschrijven. Iqra الكتاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقرأ الكتاب سوز خايفت أن نمخ الإعراب دون اقرأ الكتاب هيد متشن بيتش أخلك نادنك يموت moet eventjes nadenken voordat je أنفورد خير اقرأ الكتاب Je moet sowieso altijd nadenken, maar hier moet je wat extra nadenken. اقرأ الكتاب اقرأ فعل أمر أحسنت أنت إسفاعل منصوب ما شاء الله أنت إسفاعل منصوب هيل goed Eh, dat is aan broeder Abdullah om het te beantwoorden, Aghi Karim. Ik ben nu bezig met broeder Abdullah. Hij mag antwoord geven. Biddammati. Uh, eh, <laughs> jij zegt. Kijk Abdullah, je zegt. Mansoub. Nee, nee, wacht even. Jij zegt Mansoub. Ik heb het even niet gezien. Ik dacht dat je maar voor zei. Jij zegt. Anta fa'il Mansoub. Wat was de afspraak? Wat was de regel? Hoe is faal altijd? Hoe is faal altijd? Al-fa'il is altijd marfoor inderdaad. Ja, marfoor. Dus het moet in marfoor zijn. Taib. Ehm, en je zegt dammati al-zahirati fi akhirihi. Klopt dat nog? Ja, dat is niet goed. Het is niet goed, want als je zegt al-zahira fi akhirihi, dat betekent dat je die damma heel duidelijk ziet aan het eind van het woord. En je zegt hier anta, anta, ik zie aan het eind van enta geen damma. Tenzij jij wel dat ziet. Bij enta zit er een fetha. <laughs> Oké, dan is het goed. <laughs> طيب dus اقرأ فعل أمر أنت kijk nu ga ik eigenlijk antwoord geven we hebben het niet gehad maar dat komt later inshallah in de zin staat letterlijk اقرأ al-kitaba اقرأ al-kitaba er staat geen ente ente staat alleen in je hoofd dat is iets wat jij en degene tegen wie je praat alleen begrijpen. Dus daarom zeggen we hier والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع فاعل ik weet, ik denk dat ik nu abracadabra zeg, maar ik zal het eventjes uitleggen. Hoewel het we eigenlijk nog niet gehad hebben. Maar dat komt inshallah ta'ala. Uh, waar zijn we? We zijn bezig met het huiswerk. het huiswerk die ik via e-mail heb gegeven. Dus het staat niet in het boek. Uh, waar was ik? Anta. Anta is niet duidelijk zichtbaar in de zin. Dus wat zeggen we in Arab in dit geval? We zeggen... En de fa'il is een verwijzing wat niet zichtbaar is in de zin. Een verwijzing wat onzichtbaar is. Eh, en deze fa'il is marfu' is marfu' maar dan zeg je niet met damma te zahiratifi akhirihi want er is niks te zien er is geen damma te zien dus zo wordt ongeveer Arab gedaan. Al-fa'il is een verwijzing uh, uh, uh, mustatir, wat niet duidelijk zichtbaar is. Fi mahalli raf'in betekent dat hij marfu' is. Omdat we weten dat al-fa'il altijd marfu' is. Dus ook al is hij niet zichtbaar, zeg je dat het marfu' is. طيب verder. Uh, الكتاب الكتاب Wat is الإعراب van الكتاب الكتاب اس منصوب به دات ken ik منصوب, ik wacht, ja, ik weet dat het الكتاب اس مفعول به دات يا مفعول به, verder. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفعول به منصوب أحسنت فذر مفعول به منصوب met wat? Wat is het teken van nasb? مفعول به منصوب Waar is het te zien dat hij mansoob is? Wat is de teken of het teken بالفتحة نعم بالفتحة الظاهرة في آخره نعم heel goed nou, goede zinnen. Barakalafik, Achi Abdullah. Nu ga ik naar broeder Metzal. Jij mag vanaf het begin beginnen. Dus de drie zinnen geven. De eerste zin met fi'al madi, tweede fi'al mudara en de derde fi'al amr. En jij mag de microfoon hebben. dan. نطح الكبش الشاة نطح فعل ماضي الكبش فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره الشاة مفعول به منصوب بالفتحة يحرث الفلاح الأرض يحرث فعل مضارع الفلاح فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره الأرض مفعول به منصوب dergen البس ثيابك آه، البس فعل امر آه، يا فاعل يا ركنك الى نيت اوت هير يا دات از دس انت آه، ثيابك اس مفعول به منصوب احسنت Barakallahu Allahofik, Achi Metzo. Je hebt je huiswerk goed gemaakt. Even wat opmerkingen. Ahem. Uh, je zei de eerste, Nataha al-Kabshu al-Shata. Heel goed. نطح فعل ماضي يسخوت الكبش فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أو كيلخوت الشاة زخياي jij uh, مفعول به منصوب en dan ga je niet verder zoals bij الكبش bijvoorbeeld. Bij الكبش zeg je مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. En bij shata zeg je مفعول به منصوب. Je mag ook hier doorgaan en zeggen بالفتحة الظاهرة في آخره. Dus net zoals je zegt bij الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. غير ما مخ يوك زيخة منصوب إن بلاتس فان ضمة زيخة بالفتحة الظاهرة في آخره نعم يحرث الفلاح الأربع دوش تسالف دخلت فور الأربع مفعول به منصوب بالضمة أو بالضمة الظاهرة في سوري بالفتحة الظاهرة في آخره نعم آه البس ثيابك البس is inderdaad fi'al amr. Thiyabaka. Hier heb je twee woorden. Het is eigenlijk hetzelfde als wat we vorige keer hebben gezien met yadahu, zijn hand. En hier staat thiyabaka, jouw kleren. Dus thiyabaka, eerste, eerst woord thiyaba, dat is kleren, en ka, die staat voor jou. Die kaf staat voor jou. Nou, dus hoe doe je al-Arab? Je zegt thiyaba, مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره Dus als als je zegt bil fathati zahirati fi akhirih, dan bedoel je niet die fatha die op de kaf zit, ka, nee, maar die fatha die op ba zit, via ba. Die fatha bedoel je dan. En wat is de araf van ka? Dat zullen we later inshallah tegenkomen. Dus ثيابة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره en في آخره wil hier zeggen de letter ba van Fiada. Nou, heel goed. Ik zal alleen eventjes uitleggen wat die zinnen betekenen. Natah al-kabshu shata. De schaap heeft de geit met het hoofd geslagen tegen een ander hoofd. Yahruzul fallahul arda. de boer bewerkt de grond, de aarde. Ilbes siyabaka, doe je kleren aan. Naam, jazakallahu khairan. Kijk, met de microfoon gaat het veel mm, eh, vlotter en sneller en beter dan schrijven. Dus ik heb liever dat mensen via de microfoon praten en niet verlegen zijn. Tayyip. Nu gaan wij naar iemand anders. Zazak khair, Achim Wie wil antwoord geven? Zijn er alleen maar twee mensen die het huiswerk hebben gemaakt? Ik hoop het niet. Of hebben jullie het huiswerk niet ontvangen? Waar is broeder Isa? Ja, Abba Yusuf. Hm. <laughs> Faddal. Je mag je hand omhoog doen. Antwoord geven. Dus drie zinnen maken. Oké. Geen probleem. Is er iemand anders die de zinnen wil maken. Ayib. Broeder Karim, faddal, je hebt de microfoon. ذهب محمد أكل فصلين آه، فعل مضارعة آه، يذهب إلياس إلى المدرسة أن يعني اقرأ كتابك طيب آه برودر كريم آه طيب خفيف Ehm, de vraag was eigenlijk dat je een zin of drie zinnen moet maken met daarin een fi'al, een fa'il en een maf'ul bihi. Als je zegt, zahaba Mohammedun, Mohammed ging, kun je daar i'rab van doen? Wil je even i'rab doen voor zahaba Mohammedun? Tfaddal. ذهب فعل ماضي أن محمد فاعل أحسنت ذهب فعل ماضي محمد فعل ماضي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره ماريك ميسفيل مفعول به ما منصوب مرفوع Fa'il is altijd voor. Alleen ik mis hier maf'ul bihi. En zahaba is een fi'al die geen maf'ul nodig heeft. Die heet lazim, zoals ik een keer heb uitgelegd. Zahaba is fi'al lazim. Wat betekent lazim? Dat betekent dat hij alleen maar en fa'il kan hebben en geen maf'ul bihi. Dus de zin is wel goed, maar het is geen antwoord op de vraag. En hetzelfde geldt voor yadhabu ilyasun ila al-madrasati. Hier heb je ook geen maf'ul bihi. Iqra kitabaka daarentegen is wel Goed, want daar heb je ikra fi'al amr. En de fa'il is niet zichtbaar. Dat is ente, jij, degene tegen wie je praat. En kitabe is mef'ul bihi mansoob. Bil بالفتحة zahirati fi akhirihi. طيب جزاك الله خيرا Wie wil het nog een keer proberen? Geen inshallah, geen probleem. Maar is het duidelijk een beetje, Ach Karim? Wat je zegt. Alhamdulillah. Ibrahim, tfaddal. Assalamu alaikum. الماضي زرع الفلاح الأرض المضارع بل آه، يأكل محمد تفاحة تفاحة الأمر اكتب الدرس جزاك الله خيرا أحسنت زرع الفلاح الأرض يأكل محمد التفاحة اكتب الدرس أم... طيب أه، نوم مخي اعرب دون يا بت الزين خيفة وعليكم السلام ورحمة الله يا بت الزين خيفة نو مخي فوق الكزين الاعراب دون تفضل زارع آه، فعل الماضي الفلاح آه، فاعل مرفوع الأرض مفعول به منصوب آه، يأكل محمد تفاحة يأكل المضارع محمد فاعل مرفوع بالضمة تفاحة is تفاحة is مفعول به منصوب أن أكتب الدرس أكتب فعل الأمر الدرس مفعول به منصوب سوري فارس الفاعل in the last zin? فارس الفاعل in the last zin? تفضل uh, volgens mij is Israël is toch onzichtbaar in die zin? أحسنت نعم أحسنت فاعل is inderdaad onzichtbaar en dat is uh, anta eigenlijk anta jij طيب je zegt زرع الفلاح الأرض heel goed زرع فعل ماضي الفلاح فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره degene die uh, niet meedoen of niet uh, praten door de microfoon kunnen ze het voor zichzelf herhalen. Wat ik nu zeg, kun je het gewoon tegen jezelf herhalen of tegen de, degene uh, met wie je bent. زرع is فعل ماضي الفلاح فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره الأرض مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره want waarom zeg ik dat door het zelf te praktiseren zelf te zeggen leer je het beter niet alleen maar luisteren maar je moet echt meedoen يأكل محمد التفاحة يأكل فعل مضارع محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره التفاحة Je hebt hier geaarzeld, een paar keer gezegd tufahatu, tufahata. Maar uiteindelijk zeg je het toch wel goed. Het is inderdaad at-tufahata. Waarom zeg je tufahata? Omdat je weet dat het maf'ul bihi. En maf'ul bihi is altijd mansoob. Dus maf'ul bihi mansoob bil fathati zahirati fi akhirihi. Uktub fi'al amr. Een fa'il is hier niet zichtbaar. En dat wil zeggen anta, jij, dat is een fa'il. En het darsa, maf'ul bihi, mansoob. Uh, goed, het praten door de microfoon is eigenlijk bedoeld voor broeders en voor zusters is het inderdaad afgeraden. Want eh, ja, uh, goed, er zitten hier verschillende mensen. Dus eh, liever voor de zusters niet door de microfoon praten. Dus dit verzoek geldt alleen voor broeders inderdaad. Nou, even kijken. Ik heb hier een toever. Oké. goed. زستر أم هدية وفيك بارك الله <clears throat> آه، طيب آه، طيب آه Uh, naam. Oemo Yasser, u mag antwoord geven. Walaikum salam wa rahmatullah. Inshallah, geef niet. Tfaddal, naam. Degene die willen typen, die kunnen typen. Maar voor broeders heb ik liever dat zij door de microfoon praten. Maar als je, als je wilt typen, is het geen probleem. Even kijken, sorry, ik was er niet helemaal. Zat hier eventjes met wat dingen. Geen inshallah, geef het niet. آه ما شاء الله يا راجع علي الدرس آه ما eigenlijk نعم راجع علي الدرس يقرأ الطالب كتابا اقرأ القرآن Eh, u mag al even doen. Beginnend bij de eerste zin. Raja'a Aliun ad-dars. Raja'a, wat is Arab van Raja? Of eventjes teruggaan naar het voorbeeld van de broeder Ibrahim was het, hè? Ja. Die zei, zara al-fallahu al-arda. Een moment. Die zei, zara al-fallahu al-arda. Zara betekent zaaien. En fallah is de boer en arda is de grond of de aarde. Je kan niet zeggen, de boer zaait de grond. dacht ik. Want eh, de grond bewerk je. En je zaait iets dat terecht komt op de aarde. Als je het niet mee eens bent, dan mag je het zeggen. Want ik kan het mis hebben. Zaaien is gewoon... Eh, ja, zara is zaaien. En volgens mij kun je dus niet zeggen... Zara al-fallah al-arba... Maar je zegt, haratha bijvoorbeeld. Haratha, al-fallahu, al-arda. Maar als je zara wil gebruiken, dan zeg je zara al-fallahu, al kamha bijvoorbeeld. Zara al-fallahu, al kamha Nou. طيب, nu ga ik eventjes terug naar راجع علي الدرس راجع فعل ماضي مبني على الفتح ما شاء الله hier krijgen we nu echt goede i'raab Maar dat hebben we niet gehad eigenlijk. Maar het is inderdaad goed. فعل ماضي مبني على al آه علي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أحسنت الدرس مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره perfect هل خد أم ياسر نعم uh, u mag de tweede zin geven. Dus Raja Ali op dars betekent dat Ali de les heeft doorgenomen. Nou. Broeder Salafi Wei of zuster, geen links zomaar plaatsen eerst vragen. Tweede zin, Omuyassir. Nou, Yaqra'u. Even kijken wat de zin is. يقرأ الطالب كتابا نعم يقرأ الطالب كتابا يقرأ فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره heel الطالب فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره أو heel كتابا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره heel وعليكم السلام ورحمة الله نعم دوس يقرأ وسعي ليس الطالب is the student uh, كتابا is a book دوس the student leest a book أحسنت the last zin اقرأ القرآن اقرأ القرآن إعراب دارفان <clears throat> اقرأ فعل أمر فاعل ضمير مستتر تقديره أنت إن أصيت كومبليت في compleet wil فعل أمر آه، إن والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع في محل رفع Dus والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع نعم القرآن مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره heel goed uh, نعم dat waren de drie zinnen nu ga ik Achie, kun je degene die kamer komt een rode punt geven? Nee, kom eens. Naam. Eh, oh ja. Nou, ik probeer eigenlijk zonder rode punten te werken. Want ik wil graag, zeg maar, dat er eh, reacties eh, komen en, en, dergelijke. Maar soms gaat het niet goed. Dus ik ga eventjes alles op iedereen op rood zetten. Behalve degene die aan, aan de beurt is. Uh, even kijken hoe het gaat. Je mag, ja, Abdurrahman is niet meer als administrator hier. Oké, alleen nieuwkomers inderdaad, ja. Misschien is dat beter, alleen nieuwkomers Even zien hoe het gaat. Eh, red dot new user gets nickname. Niet nick. Oké, red dot text oké dat kan via de, ja ik zie dat heeft broeder Abdurrahman gedaan denk ik Misschien kun je het zo instellen. Nee, maakt niet uit. Laten we het gewoon zo, uh, zo staan. Even, nu even een zuster die zegt, die geeft antwoorden. Tufarridu al-bintu تتفرج تفرج البنت التلفازة je moet zeggen تتفرج سبيتر تتفرج البنت التلفاز البنت فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره ياخد التلفاز مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. Heel goed. Maar تتفرج heb je daar geen i'rab voor gedaan. Naam. Fa'il of fi'al al-amr. Nee, niet al-amr. Het is niet al-amr. Want al-amr, je vraagt iemand om iets te doen. En hier تتفرج البنت التلفازة بتيكنت اتمايش كايكت تلفزي مضارع البرتات يا المضارع فعل مضارع فعل مضارع تتستيخ بوردة ختايت دوش تتفرج فعل مضارع يا نوغ ستيتس كلوبت اوك او زيخ ي ze kijkt nog Dan is het mubarak. En het kan zelf, zelfs zo zijn dat het in de toekomst het geval nog kan zijn. He? Dat is niet maar eh, nu, heden, maar ook in de toekomst. U had in de les uitgelegd dat fi'al amr toekomstige tijd is als je spreekt. Dat klopt. Zowel fi'al mudari als fi'al amr. Nou, fi'al amr is altijd toekomst. Want je vraagt iemand iets te doen nadat je gesproken hebt. Maar al kan het zo zijn dat het verwijst naar verleden, maar ook naar heden, maar ook naar toekomst. Dus Mubarak kan alle drie tijden bevatten. Amr, alleen toekomst. En Madi is het في verleden. مضارع كان هيدن في الليلة en toekomst bevatten. Nou. Ik hoop dat het nu duidelijker is, inshallah. Alhamdulillah. dus dat تتفرج فعل mudari' al-bintu fa'al marfu' at-tilfaza maf'ul bihi mansoob. heel goed alleen die in, in de midden aanvinken Oké, nou is het nu <laughs> opgelost denk ik. Eh, wie hebben we nog meer? Deze zeg. Naam, jazakallah, wa jazak. Nu mag u, uh, mag u um, nog een zin maken met fi'al mabi erin. En fa'il en maf'ul Bi. Tfaddal. Dus nog een zin maken met fi'al madi en een fa'il en een maf'ul bih. Oké, misschien kunt u het even later doen. Nu ga ik even naar broeder Abdurrahman. En als het klaar is, dan klopt, ja. Ik ga nu even naar iemand anders. Eh, broeder Abdurrahman, Fadda. De eerste zin. Je hebt toch geen rode punt, of wel? قرأ محمد رسالة يذبح الفلاح كبشة انك زي دار اطعم او شو اطعم قطك wil je het even in het Nederlands schrijven hoe je het uitspreekt? Wil je dat even doen, broeder Abdurrahman? Deze zinnen. In het Nederlands opschrijven. Oké, alleen maar de laatste is goed. De tweede en de derde. Ik wil de tweede en de derde. tweede zin en derde zin. Dus voor eh, nieuwkomers, we zijn nu bezig met uh, het huiswerk. Het huiswerk zegt dat je drie zinnen moet maken waarin een fa'al fa'al en een bihi voorkomt. Eh, in de eerste zin moet de fi'al madi zijn, in de tweede fa'al mudari' يعني de derde fi'al amr. يذبح الفلاح Al-Kebsha. Oké, je zegt Al-Kebsha. In de zin heb ik Kebsha opgeschreven, maar moest Kebsha Al-Kebsha zijn. Heel goed, naam. Dus Al-Kebsha. En je kan ook Kebsha zonder L zeggen, maar dan moet je wel een alif aan het eind schrijven. Dan wordt het Kebshen in plaats van Kebsha. Kebshen. En het verschil is, Kebshen is een schaap en Al-Kebsha betekent de of het schaap. Tayyip, de laatste zin, derde zin. It'am. Qittaka. It'am. Nee, het moet zijn. Atta'im. Ja? Atta'im. Atta'im moet het zijn. At'im qittake. Ehm, het werkwoord is at'ama in de, in de verleden tijd, in Mabi. Mubara is yut'imu. En in andere is het at'im. Tayyib, nu mag jij de iraab doen van de drie zinnen. Wat ik barak. Dus die hamza moet boven el alif komen te staan in plaats van daaronder. A in plaats van i. <clears throat> Arab doen voor de drie zinnen. طيب ألف كاكي قرأ فعل ماضي محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره رسالة مفعول به منصوب بالفتحة متبزين بالفتحة الظاهرة في آخره هل خود alleen بالضمة schrijf je op deze manier even kopiëren kopie paste Eén alif is voldoende. Zo. Biddammati. Een alif is voldoende. ظاهرة في آخره رسالة مفعول به منصوب بالفتحة en hetzelfde geldt ook voor بالفتحة ja, أحسنت, heel goed de tweede zin وفيك بارك الله تعالى قرأ محمد رسالة قرأ betekent لص محمد محمد رسالة een brief محمد لص een brief even zien. يذبح الفلاح الكبشة Je kan ook één voor één doen in plaats van alles schrijven, want dat duurt lang. Je kan eerst Yezbahu, wat is de Arab daarvan? En daarna overgaan tot al-fallah en daarna al-kabsh. Nou, يذبح فعل مضارع, accent. En zoals je ziet, begint Yazdahu met al-ya. Yazdahu eh, begint met al En de oorspronkelijke, eh, dus het werkwoord in al-madi is zabaha. Al-fallahu فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره heel يذبح فعل مضارع الفلاح فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره الكبش زايد في التوخ الكبشة mag heeft niet. Je hebt het al verbeterd. Het moet een kapsa zijn. Maf'ul bihi mansoob bil fathati. Met het erachter. Al-zahirati fi akhirihi. Heel goed. Naam, geeft niet. Dus, yadbahu is, hij slacht. Al-fallahu, de boer. Al-kabs, het schaap. De boer slacht het schaap. Ik zei, Yadbahu begint met Lia. Broeder Abdurrahman. Hoe heet de letter Lia? Deze letter heeft een speciale naam. Weet je het nog? Weet je hoe die naam is van deze letter? van yadbahu. Die lia is niet oorspronkelijk van het woord, maar die is toegevoegd. Hoe heet deze letter? En ook andere letters erbij. Er zijn nog meer eh, letters. Hoe heten die letters? Weet je het nog? كويت بالياء إن يذبحوا برودر عبد الرحمن je dan nog? Allahu a'lam. Wat ik weet is dat door die ja het woord dhabaha fi'al mudari' wordt. Oké, maar hoe heet die ja? Wie wil daar antwoord op geven? Broeder Karim, weet jij het? Weet jij het, Ach Karim? aneitu. Daartussen zit ja. Ja, hoe heet het? Inderdaad, aneitu. Maar hoe heet de, de letter? Die letters eigenlijk, aneitu. Al-hamza, al-noon, al-ja en ta. Hoe heet deze letters? Het is een beetje simpel eigenlijk. Even Nee, dan broeder Brahim. Broeder Brahim, hoe heet deze letters? Ja, nida. Nee, nee, nee, nee, geen ja nida. Ja nida, dat is als je zegt ja Mohammed. Nida betekent roepen. Dus als je zegt ja Mohammed, oh Mohammed. Je roept Mohammed. Dat is ja un nida. Maar hier is het geen ja un nida, nee. Uh, goed geprobeerd, maar het is niet zo. Broeder Abu Yusuf. Hoe heet deze? Ahrof al mudara'a. Ahsend. Ahrof al mudara'a. Dus de huruf van mudara'a. Harfu al mudara'a heet het. Van mudara'a al mudara'a. طيب بارك الله فيك أبو يوسف Goed, ik ga terug naar broeder Abdurrahman. De laatste zin. تفضل De laatste zin, broeder Abdurrahman. Je hebt een zin gegeven met fi'al fa'il maf'ul bihi en een andere zin met fi'al mudari' fa'il maf'ul bihi en nu een zin met fi'al amr en dat was inderdaad at'im qittaka geloof ik hè at'im qittaka أطعم فعل أمر يأخذ فعل أطعم At'im is inderdaad fi'al amr. En toen, de volgende weet ik niet hoe je Arab daarvan moet doen. Wat ik weet is dat die ente onzichtbaar is. Ik heb het zo gedaan. Ja, hoe heb je het zo gedaan? Je kan gewoon zeggen van anta is, is fa'al marfu. Dat kan ook. Je kan het ook zo zeggen. Maar om het helemaal compleet te zeggen, is zoals Om Yasir zei, فاعل ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع أو الضمير المستتر تقديره أنت في محل رفع فاعل طيب الفاعل is inderdaad أنت en die is niet zichtbaar uh, nu قطك أنت فاعل مرفوع أحسنت heel goed maar je moet wel erbij zeggen dat het onzichtbaar is dat hij niet zichtbaar is نعم قطك قطك مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره بالفتحة نعم بالفتحة تي en zonder de extra alif nog. Nou. Maar, die fetha die zegt dat het zahira fi akhiri is, duidelijk te zien is. Waar is het duidelijk te zien? Op welke letter? Qittaka. Op welke letter is die fetha duidelijk te zien? نعم الكام هي نيتو بالكاف al kef is een ander woord. Qitta, dat is de kat. Maar dilka, dat betekent jou. Qitta, ka. Jouw kat. Of jouw poes. Net als je zegt kitabun. Kitabun is boek. Je kan zeggen kitabuka, jouw boek. Of كتابي ماين بوك اوف كتابه زين بوك اوف كتابها هار بوك دوش كتاب اوف قطه ك دي الكاف هورت ميت باي القطه ان مفعول به هير اس قطه ان ميت الكاف دوش دي الفتحه is te zien op de ta, op de laatste letter van mevrouw Bihizalaf. Is dat duidelijk, broeder Abdurrahman? Naam, taai, barakallahu ik. Goeie antwoorden heb je gegeven. Wafika barakallah. Nu ga ik even naar iemand anders. Ga terug naar de zuster. De tweede zin was ضابت الدجاجة البيضة نعم ضابت الدجاجة البيضة ضابط فعل ماضي heel goed الدجاجة فاعل مرفوع بالضمة moet بالضمة بالضمة الظاهرة in plaats van zahirata, fi akhirihi. Heel goed. Al-bayda, of al-baydata, al-bayda, kan ook. مفعول به منصوب بالفتحة Zahirati fi akhirihi. heel goed أحسنت dus uh, de kip legde eieren badat الدجاجة البيضاء of al-baybata. Heel goed. Nu de laatste zin, met veel amr erin. Heeft u dat ook? Nee. U mag misschien over nadenken. Terwijl ik met iemand anders bezig ben, dan kunt u dat even geven. Eh, is er nog iemand anders die antwoorden wil geven? Die nog andere zinnen heeft. Dus zinnen met fi'al, fa'il en maf'ul bihi. De eerste zin fi'al madi, de tweede zin fi'al mudari en de laatste zin moet fi'al amr zijn. Is er nog iemand die daar andere zinnen heeft? Niemand? ik moet helaas afsluiten. Inshallah ta'ala. Wa alaikum salam Tayyib, ik zie niemand. Dan gaan we het hierbij laten. En dan gaan we beginnen met de volgende les.